Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Senaat huwelijk. Het wetsvoorstel haalde een nipte meerderheid. 33 senatoren stemden voor, 29 tegen. New York is nu de grootste Amerikaanse staat waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen. In 2009 was er ook al een wetsvoorstel om het homohuwelijk in New York mogelijk te maken. Maar dat voorstel werd in grote meerderheid afgewezen. Voor het gebouw van de Senaat van New York demonstreren zowel voor als tegenstanders van het homohuwelijk. De wet is komende week al van kracht. In Den Haag wordt komende dag Veteranendag gehouden. Het is de zevende keer dat de 120.000 veteranen in het zonnetje worden gezet. In het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte wordt morgens in de Ridderzaal stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Malieveld is later een manifestatie met optredens van Nederlandse artiesten. Prins Willem-Alexander neemt smiddags een défilé af op de Kneuterdijk. Aan het begin daarvan vliegen historische en moderne vliegtuigen en helikopters over het terrein. Vorig jaar kwamen meer dan 70.000 mensen naar Veteranendag. Het watertekort in Nederland is de afgelopen week afgenomen, meldt Rijkswaterstaat. Door de regen van de afgelopen dagen is een deel van het watertekort opgeheven. Eerst was het tekort nog 150 mm, nu is dat 134. Vooral de landbouw profiteert volgens Rijkswaterstaat van de regen. Maar de neerslag is niet voldoende om de ontstane tekorten weg te werken, zegt Rijkswaterstaat. Op alle wegen van en naar Assen worden de komende dag extra politiecontroles gehouden. Op het motorcircuit van Assen wordt de 81ste Dutch TT gehouden. Er komen naar verwachting zo'n 100.000 motorliefhebbers naar de races. Na afloop van de races wordt vooral gelet op gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden en alcoholgebruik.